Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft telefonisch met de Franse president Hollande gesproken... over de problemen met vluchtelingen bij de kanaaltunnel bij Calais. Ze vrezen beide voor dringende veiligheidsproblemen. afgelopen tijd hebben duizenden migranten geprobeerd om via de kanaaltunnel naar Engeland te komen. Het verkeer ligt daardoor steeds vaker stil. Cameron en Hollande spraken opnieuw af om de problemen aan te pakken. Cameron vreest dat die problemen de hele zomer zullen aanhouden. Hij sluit geen enkele oplossing uit. Door een staking bij twee drukkerijen van de persgroep verschijnen vanochtend bij een aantal edities van het AD geen regiokaternen. Ook kranten in het oosten van het land zijn getroffen. Werknemers legden het werk neer omdat er in de grafische sector al twee jaar geen CAO meer is. De drukkers willen 2,5% meer loon en een eenmalige uitkering van 300 euro. De afgelopen maanden zijn er meer acties gevoerd. In de drukkerij in Den Haag wordt de hele nacht gestaakt. In Apeldoorn was er een actie van anderhalf uur. Door de actie hebben AD-edities in onder meer Amersfoort, Utrecht en Den Haag geen regiokatern. En dagblad De Stentor wordt vanochtend later bezorgd. De ANWB adviseert mensen die vandaag richting Zuid-Frankrijk gaan om pas na 1 uur vanmiddag te vertrekken. Het is Zwarte Zaterdag. De Fransen hebben vakantie gekregen en gaan in grote getalen op pad, vooral naar de kust. Om de kans op filerijden te verkleinen is het voor Nederlanders verstandig om later te vertrekken, denkt de ANWB. De meeste drukte wordt verwacht rond Lyon op de Autoroute du Soleil en ook de snelweg A10 van Parijs naar Bordeaux is berucht. Het weer tamelijk helder en droog met weinig wind. Het koelt behoorlijk af met minima tussen 10 en plaatselijk 6 graden. Overdag droog en behoorlijk zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Zondag en maandag is het nog warmer.